Robert Baltus met het NOS Journaal. Zo'n 280 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen worden nog vermist. De boot kwam niet ver van de kust in botsing met een vrachtschip. Het dodental staat intussen op 24. De kustwacht vermoedt dat een groot aantal vermisten nog in de boot zit en dat ze het dus niet hebben overleefd. Officieel waren er 700 mensen aan boord, maar die officiële cijfers zeggen vaak niet veel in de Filipijnen, waar veerboten vaak overvol zitten. In Oldenzaal zijn vijf woningen ontruimd wegens een brand. Het vuur ontstond in een van de woningen en sloeg al snel over naar twee naastgelegen huizen. De drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Uit voorzorg zijn ook twee andere huizen ontruimd. Niemand raakte gewond. Voor de elf bewoners is opvang geregeld. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De maatregel volgt op een aangescherpt reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het advies worden niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. Daarom vliegen de komende dagen lege toestellen naar Egypte om Nederlandse toeristen op te halen wiens vakantie erop zit. Somalië heeft te kampen met een explosieve uitbraak van polio. In het land in de Hoorn van Afrika zijn tot nog toe 105 poliobesmettingen bekend. Daarmee lijden daar meer mensen aan de ziekte dan in alle landen in de rest van de wereld bij elkaar opgeteld. Vlak bij de grens, in een Somalisch vluchtelingenkamp in Kenia, zijn ook 10 gevallen van polio geconstateerd. Voor het eerst in 30 jaar is het aantal Amerikanen met overgewicht niet verder toegenomen. Maar nog steeds is minstens 20% van de mensen te zwaar. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport F as in Fat. De onderzoekers van een aantal gezondheidsorganisaties hebben ook berekend hoeveel extreem dikke mensen er in de afgelopen 30 jaar zijn bijgekomen. Dat zijn mensen met een BMI van 40 of hoger. Het gaat om een toename van 350 procent. Het weer buien en het wordt vannacht 14 graden. Morgen geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt dan rond de 23 graden.